De regen, in het noordoosten nog helder, koelt af naar 4 tot 9 graden. Morgen overdag is het bewolkt, maar tot de avond droog bij maxima tussen 12 en 14 graden. En tot zover het radionieuws. Kanaal van Langstraat FM komt vandaag rechtstreeks vanaf Aruba. Hier is Edric Kroes. Iets over 10. Dit is Kadans met Mark van den Hoek en Edric Kroes. Op Langstraat FM. En we beginnen gelijk met Mori Kante. Lake met Kassaf and Psycho Langa Langa. Colombia, here of Langstrat FM, Cadans, con Joe Arroyo y La Verdad, el Cinturón de la noche. clap your hands. One, two, three, four. One more time. Okay. Atlantik, hier auf Langstraat FM. Cadans. auf Langstraat FM. notar y escuche este coro. inmortal Peguín Rodríguez. Pero aquello enloqueció cuando ese se subió Guzmán Rivera. van Cadans. Vandaag, vrijdag, op Langstraat FM. Peter Juda met het Nieuws. Artsen zonder Grenzen roept via het hoofdkantoor in Zwitserland op tot onmiddellijke beëindiging van de omsingeling van Mariupol. Dit om een onvoorstelbare tragedie te voorkomen. De ruim 200.000 inwoners van de Zuid-Oekraïnse havenstad zitten als ratten in de val, al dus de hulporganisatie. Belegering is een middeleeuwse praktijk en om goede reden verboden in het oorlogsrecht. Ook vandaag mislukte er een evacuatiepoging door voortdurende beschietingen door Rusland, ondanks de afspraken. De Europese Commissie overweegt het budget voor de bewapening van Oekraïne te verdubbelen tot een miljard euro. Bondskanselier Scholz van Duitsland verwacht dat de lidstaten het voorstel zullen goedkeuren. En Belarus is het met zijn oostelijke bondgenoot eens geworden over spoedige nieuwe wapenleveranties door Rusland. Ook gaan de twee landen samen het hoofd bieden aan de westelijke sancties. Door jaarlijks 15.000 nieuwe noodwoningen te bouwen, denkt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting de meest nijpende problemen op de woningmarkt op te lossen. Het gaat om tijdelijke prefab woningen voor bijvoorbeeld studenten, daklozen of andere spoedeisende gevallen zoals vluchtelingen. Daarmee moet de eerste nood gelenigd zijn. De jongen wil harde afspraken met gemeenten, provincies en woningcorporaties voor het bouwen van zo'n 900.000 woningen voor 2030. India heeft per ongeluk een raket afgevuurd op aartsrivaal en buurland Pakistan. Volgens de regering in New Delhi gebeurde dat door een technische fout tijdens een routinecontrole. Pakistan heeft woedend gereageerd op het neerkomen van de raket op zijn grondgebied. India prijst zich gelukkig dat er geen slachtoffers zijn gevallen en stelt een nader onderzoek in, aldus de verklaring. Tot slot het weer. Vanuit het zuidwesten lichte regen. In het noordoosten nog helder. Koelt af naar 4 tot 9 graden. Morgen overdag is het bewolkt, maar tot de avond droog bij maxima tussen 12 en 14 graden. En tot zover het nieuws. Info en hits. Langstraat We zijn terug op onze tweede uur op kadans op Langstraat FM avec Tantina van Sitani Nil. Eh ben, ben, ben, Et eh, ça c'est Sitani Nil. Et eh, depuis les Mikiliens, les affaires sont les affaires. Et cette fois-ci, je vous ai laissé le van Arrow. En we gaan nu luisteren naar Willy Colon en Celia Cruz. Peri Bimbao. ¿Quién te dice que amor? gaan nu luisteren naar Juliana van Dark Latin Group. En vervolgens Alan Poku, dankzij. Basti van Aruba en Oscar de Leon van Venezuela met Joraras. want your bum. Feel it bum. Huh? bum. In your backyard. In know, run you start to In your gallery. It's the victory. In your backyard. In know, run you start to In your gallery. It's your history. I think it's a biscuit. Who calls all this mess? Spoil up Calypso disappointment for all those who know the right being for road march and how it should go. I said, I think that this time, yes, to stop all the blasting mess. I said, I think that this time, yes, to stop all the blasting mess. Hey, all inside your body, man. I said, yes, on bad, I said, yes, on bad, I said, he clips back to the roots, man. back analysis. I want you to realize this ain't no exercise. I rub Aerobic instructors for the abusers. Soca destroyers. Hey, all inside the body, man. You're gonna feel it. Eclipse taking you back to the roots. I say, rough. Get on bad, I say, get on bad, I say. Bow. Want your bow. No bow. on the radio, any festival, any big parade, on the side in the shade, on the radio, in any festival, any big parade, on the side in the shade. I think for the contest, the judges use we. How come a calypso singer does have so much speed? We don't want the judges, please, to take all the for that eclipse. It's king on the road. I say, I think that it's time. Yes. Stop all the blasting myths. I say, I think that it's time. Yes. Stop all the blasting myths. Hey, hear me now, man. Eclipse coming to you. Back to the roots and be rough. I say, get on bad. I say, get on bad. I say, huh? All inside your body. It's a Nicholas. So come jump you realize this ain't no exercise. Aerobic instructor for the abuser. Gelijk met Kadabongo Man, Amor Fu. En onze artiest van de week, Joe Arroyo, Innocente. Hier op Cadans. my head. voorbij. Onze laatste drie liedjes voor vandaag. We beginnen met Tanya Singval met Stop en Asike Pela, Yo Yo Yo. La vie pas drôle parce que si la me méchante yo yo yo yo yo van Kadans voor deze week. Ook namens Mark van den Hoek. Ik ben Edith Kroes. Hier op Kadans. Onze laatste liedje, Los Titanes, met Metis de la Pata. Tot een volgende keer. Praat FM Nieuws. Dit is Peter Juda met het Radio Nieuws.